Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt dat premier Rutte verkeerde verwachtingen heeft gewekt in de kwestie van het misbruik door katholieke geestelijken. Hij zei vorige maand dat hij wil kijken of vervolging alsnog mogelijk is, ook als het misdrijf is verjaard. Minister Opstelter schreef maandag aan de Kamer dat dat niet kan. De Kamer houdt vandaag een hoorzitting over het misbruik in de katholieke kerk. De Wereldbank waarschuwt voor een terugval in de groei van de wereldeconomie. Dat komt door de Europese schuldencrisis, maar ook door lagere groeicijfers in opkomende economieën als India en Brazilië. De Wereldbank verwacht voor dit jaar een groei van 2,5%, ruim 1 procentpunt minder dan waar de bank eerder van uitging. De eurolanden krijgen samen te maken met een lichte krimp. De Engelstalige versie van online encyclopedie Wikipedia is voor 24 uur op zwart gezet. Met de blackout wil de website protesteren tegen plannen in de VS voor strenge anti-piraterijwetgeving, waarmee wereldwijd websites met content waar auteursrecht op rust kunnen worden geblokkeerd. Ook andere grote internetbedrijven als Google en Twitter spreken van censuur, zoals in China en Iran. Door de trage reactie van de internationale gemeenschap zijn vorig jaar in Oost-Afrika onnodig veel mensen door honger omgekomen. Dat zeggen de hulporganisaties Oxfam en Save the Children. In Kenia, Ethiopië en Somalië kwamen 50.000 tot 100.000 mensen om. Volgens de Britse hulporganisaties was in augustus 2010 al bekend dat hongersnood dreigde, maar pas een jaar later is er actie ondernomen. In Las Vegas is funkmuzikus en componist Jimmy Caster overleden. Zijn band, de Jimmy Caster Bunch, is onder meer bekend van It's Just Begun uit 1972. Samples uit dat nummer zijn onder meer gebruikt door hip-hop-artiesten als de Two Life Crew, Kanye West, Ice Cube en Mos Def. Artiesten hebben meer dan 3000 keer samples uit zijn werk gebruikt. Jimmy Caster is 64 jaar geworden. Het in het oosten nog zon, vanuit het westen toenemende bewolking en vanmiddag van tijd tot tijd regen. Vanmiddag is het 3 graden, maar vanavond stijgt het kwik naar een graad of 6.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 Golden brown, fine temptress heading west from far away, stays for a day. what love is. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet, and wild. There must be something in the water.